Jurjen boekraad met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben in Zuid-Korea hun huis moeten verlaten vanwege de komst van een orkaan. Hevige regenval en harde wind hebben in het zuiden van het land al flinke schade aangericht. Zo zitten 20.000 huizen zonder stroom. De autoriteiten hebben de Zuid-Koreanen gewaarschuwd dat orkaan Hinnamnor de zwaarste storm kan zijn van de afgelopen jaren. Inwoners moeten rekening houden met overstromingen, modderstromen en vloedgolven. In het land zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten. Ook veel vluchten en veerdiensten zijn geschrapt. Een onafhankelijk jurist gaat oordelen over de meer dan 11.000 documenten... die bij oud-president Trump in beslag zijn genomen. Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek daartoe van Trump ingewilligd. Onder de stukken zaten staatsgeheime papieren... maar mogelijk ook vertrouwelijke privédocumenten van Trump. De special master moet beoordelen welke stukken justitie precies mag gebruiken in het onderzoek. Tot dat oordeel er is, ligt het onderzoek stil. De FBI doorzocht het huis van Trump begin augustus... omdat hij de wet zou hebben overtreden door staatsgeheime stukken uit het Witte Huis mee te nemen en thuis te bewaren. Een van de verdachten die in Canada worden gezocht vanwege een reeks mesaanvallen is doodgevonden. Het gaat om de oudste van twee broers die dit weekend op verschillende plekken in de provincie Saskatchewan zeker tien mensen zouden hebben vermoord. 18 mensen raakten gewond. Het lichaam van de man werd gevonden in hoog gras bij een huis waar de politie vanwege de steekpartijen al onderzoek deed. De politie is nog op zoek naar de jongste broer, een man van 30 met een lang strafblad. Hij houdt zich vermoedelijk schuil in de stad Regina in het zuiden van de provincie. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien over het land en het koelt af naar 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog en de temperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden.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 Met het licht aan. Want ik ben soms nog bang in het donker. Ooh. pas later. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was coffee house on 39th and Lennox. <laughs> you know the one with the braids? Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause <laughs> I think you're kinda sweet. fly blue suit and your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this. But I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day.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 Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan kan niet alleen. dit niet eerder kunnen zien. Ik heb je zo hard nodig.